Het vuur was snel onder controle, maar de rook zorgde voor veel problemen. 18 appartementen werden ontruimd. Rond twee uur vannacht mochten de bewoners weer naar huis. In Amerika is een man van 26 opgepakt omdat hij het Pentagon en het Capitool wilde aanvallen met op afstand bestuurbare vliegtuigjes. De man wilde de vliegtuigjes volhangen met bommen. Om de aanval te kunnen uitvoeren bestelde hij explosieven bij mensen van wie hij dacht dat ze bij Al-Qaeda hoorden. In werkelijkheid deed hij zaken met FBI-agenten. De man wilde Amerikanen doden omdat ze vijanden van Allah zouden zijn. Het ministerie van Volksgezondheid heeft voor 144 miljoen euro aan griepvaccins vernietigd. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Twee jaar geleden besloot minister Klink om 34 miljoen vaccins tegen de Mexicaanse griep te bestellen. Twee voor elke Nederlander. Uiteindelijk werden maar 10 miljoen vaccins gebruikt. Ook omdat de Mexicaanse griep minder erg uitviel dan verwacht. Een deel van de overgebleven vaccins werd verkocht. 20 miljoen werden uiteindelijk vernietigd. Komende dag evalueert de Tweede Kamer de gang van zaken met minister Schippers. De privéjets van vliegtuigmaatschappij Solid Air blijven voorlopig aan de grond. De inspectie heeft de vergunning ingetrokken. Het bedrijf stond al onder verscherpt toezicht nadat was gebleken dat de training van piloten en de registratie van mankementen niet volgens de regels verliep. Volgens de inspectie is de veiligheid in het geding. In het verleden hebben ook leden van het Koninklijk Huis met Solid Air gevlogen. De vliegmaatschappij heeft drie maanden de tijd om orde op zaken te stellen. Het weer nog vannacht helder, minima rond de graad of 11. Er is kans op mist, overdag veel zon.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 En de openingstrek die heb ik je laten beluisteren. Touch the Stars van Wouter Hamel, die op dit moment in Seoul is... om daar een concert te geven... Dat is niet het begin van een uitgebreide Zuidoost-Azische tournee. Nee, hij gaat eh, vanaf volgende week ook weer in Nederland toeren. En eh, iets heel bijzonders volgende week vrijdag. Volgende week vrijdag, dan geeft hij namelijk in de middaguren... dat zal zijn om drie uur een try-out op het Centraal Station van Arnhem. <laughs> ja. Kijk zo, dan, datzelfde trucje dat doet hij een week later nog eens een keer in Amsterdam... op het station Amsterdam-Zuid. Wouter Hamel. Dus de komende maanden uitgebreid op tournee in Nederland. Maar ook in eh, Azië, zoals ik al zei. Volgende, op dit moment is hij in Seoul. Hij komt dan terug naar Nederland en zal... Eh, in november, half november, weer naar eh, Azië toe gaan... om in Japan een aantal concerten te geven. En dat zal dan vooral gebeuren in New York. Komend uur, hier bij de Nacht ging anders. Aandacht voor... De gevallen. Eh, Herman Brood, die muziceerde ooit bij QB en de Blizzards. En eh, ja, afgelopen maandag werd bekend dat Harry Muskee eh, de QB is overleden. We laten nog eens een keer een eigen opname horen uit het VARA-archief. Het 2-meter-archief van... Harry Muskee En ook nog een paar plaatopnamen. Harry Muskee die nog een keer langskomt. En ook Vesta Williams ging heen afgelopen week. Adele nu. En mm, volgens mij is dit de grootste tot nu toe. Als het niet de grootste is, wel de mooiste.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 Yeah, yeah. van vragen deze van eh, Adela: Someone Like You. Ik heb eh, twee zonen van beroemde vaders. Maar ik laat je van die zonen eerst even een beroemde paar horen... die er niet meer is. Ian Jury. sleep. love. Wake up and make love with me. love with me. Wake up and make love. Wake up and make love with me. Wake up and make love. Me uit de jaren 70. Ian Jury die in 2000 overleed. Maar zijn zoon, die laat nog wel van zich horen. Die heeft net een nieuw album gemaakt. Heeft er inmiddels al drie op zijn naam staan. En dat nieuwe album van hem dat heeft als titel Happy Soup. En hoe heet die jongen? Die jongen die heet Baxter. Baxter Jury dus. Jury, de zoon van Ian en die Baxter. Als vijfjarig jongetje poseerde hij al op de hoes van de LP New Boots and Panties van Pa Ian. En Baxter Jury, zoals ik al zei, die heeft eh, net een nieuwe cd gemaakt... onder de titel Happy Soup. En wat ik je liet horen, dat is daarvan de single Trellick. Muzikaal dus in de voetsporen van zijn vader, deze Baxter Jury. En dat kan je ook zeggen van Adam. Luister maar eens goed. naar Adam, de zoon van Leonard, Cohen. We left the party early, we had somewhere else to be. We parked the car on a dark side street. The car was better than any bar or hotel suite. We agreed, sweet Dominique. And you open like a flower in the heat. Your beauty on my eyes like a masterpiece. Never has skin tasted so sweet as for you and me, sweet Dominique. And you said, Oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face, lips to lips, heat to heat. And you said, Oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. Sweet Dominique. And our temperature was rising to our cheeks. Our clothes began to wrinkle like bed sheets. And if love was a mountain, you took me to its peaks, so to speak. Sweet Dominique, and you said, Oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face and lips to lips and heat to heat, and you said, Oh, I didn't know that we could go so many kisses deep. sweet Dominique. And I said, Me, I didn't know that we could go so many kisses deep. We were face to face, eye to eye, skin to skin, heart to heart, soul to soul, love to love, and heat to heat. And you said, Oh, I didn't know so many kisses deep. We were face to face and lips to lips, heat to heat, and you said, Oh. niet ver van de boom heb ik niks uh, <laughs> verkeerds gezegd, denk ik zo. Je hoorde Adam Cohen met Sweet Dominique. Dat is een liedje dat verschijnt op een album dat binnenkort eh, uitkomt. Het album dat heet eh, Like Man. En Sweet Dominique is een van de songs die je daarop zult kunnen gaan vinden. Adam Cohen dus die al meerdere albums heeft gemaakt... waarvan zelfs één in de Franse taal niet zo verwonderlijk... want de man die is oorspronkelijk uit Montreal, oftewel Montreal. Goed, zo had je dus eh, twee eh, zonen van beroemde vaders. Tim Knol, die heeft een nieuwe single gemaakt onder de titel Days. En dit is dan de Days, maar dan in een live versie. De live versie zoals die afgelopen juni werd gemaakt in Spekers met Koppen. In my younger days. last forever and forever. Dat applaus klonk in Café de Flor in Utrecht op 14 juni jongsleden voor Tim Knol. Toen hij daar deze zong. En dat is ook de titel van het album dat op dat moment net uit was. En deze is inmiddels de single geworden. Nu we zitten in het najaar van 2011. Tim Knol er dus live in Spekers met Koppen. En aanstaande zaterdag live in Spekers met Koppen... het optreden van het duo Veldhuis en Kemper. Ik laat je twee oude tophits horen. Tophits die je af en toe wel eens tegen zou kunnen komen... als je niet gaat wegzappen tijdens de reclames die er zijn op de televisie. Want de twee oude tophits die ik je laat horen... die worden gebruikt in uh, autocommercials. make me change deze twee oude toppers die ik liet horen... die worden gebruikt in eh, commercials op de televisie. Daar waar het gaat om het aanprijzen van auto's. Citroën gebruikt. De mamas en de papas met California Dreaming. Een hit uit 1965, maar het werd in 1963 al geschreven... toen eh, John Phillips, de componist, met zijn eh, toenmalige echtgenoot Michelle tijdelijk woonde in New York. En uit heimwee gevoelens werd dan dit California Dreaming gepend. En daarvoor had je dan in 1979 het fenomeen Nina, Nina Lovitch met Lucky Number. En dat is dan weer te horen in een commercial die gebruikt wordt door eh, de Japanse autofabrikant Nissan. De Britse eh, gitarist Jeff Beck is onlangs eh, uitgeroepen tot Living Legend. Jawel, een levende legende. En dat door het tijdschrift Classic Rock Magazine. En aanleiding daarvan werd een interview met eh, Jeff Beck gehouden... waarin hij zei dat hij er best wel voor voelde om nog eens een keer met de Rolling Stones te zullen spelen... als de Rolling Stones nog eens een keer optreden. Maar hij zei wel eh, dat hij er niet aan zou moeten denken om altijd met de Stones gespeeld te moeten hebben. Want uh, ja, daar lagen de ideeën toch te veel uit elkaar. Maar wat hem aantrekt in de Rolling Stones en wat hem aantrok in de Rolling Stones... dat was dat uh, Mick Jagger en de zijnen toch veel gevoel en belangstelling hadden voor blues. En Jeff Beck is zelf ook een eh, liefhebber van de blues. Jeff Beck, hier is je nog eens een keer eh, solo. Helemaal alleen op de gitaar. Als je eh, een prijs krijgt een eh, award onder de titel Living Legend. Dan kan je het zelf nog allemaal meemaken. Het overkwam in ieder geval Jeff Beck. Hij kreeg de Living Legend Award van het Engelse tijdschrift Classic Rock Magazine. En je hoorde van Jeff Beck uit 1966, Jeff's Boogie. Misschien dacht je van, hé, hey, dat ken ik ergens van. Oeh. Nou, als je dat ergens van kent, dan, eh, dan heb je grijs haar op de slapen. Want dan ken je het waarschijnlijk eh, uit het begin van de jaren 70 Van de Zees en de Radio Veronica. Want het was in de avonduren de herkenningstune van de Lex Show. Een muziekprogramma op een commerciële zender komt daar tegenwoordig nog maar eens om. Waarin je de allernieuwste platen kon horen commerciële radio is de aarde veranderd. In ieder geval toen kon het nog allemaal eh, op de zeezender eh, Veronica. Toen draaide Lex Harding de allernieuwste platen uit Engeland en de Verenigde Staten... die er in Nederland eh, weken later zouden uitkomen. En dat programma, de Lex Show, dat avondprogramma... dat begon dan met deze melodie van Jeff Beck. Jeff's Boogie heette dat. Lex Harding die heb je misschien afgelopen zaterdag nog kunnen horen... in Spijkers met Koppen, want daar gaf hij een interview... naar aanleiding van het verschijnen van een boek dat hij schreef. De reis van mijn leven, waarin hij vertelde over de reis die hij van... Het uiterste noorden van Afrika naar het uiterste zuiden van Afrika maakte De Reis van mijn leven, de titel van het boek dat Lex Harding schreef. De nacht ging anders bij de Vara op Radio 1. Dit heet Once Bitten, Twice Shy. 53 jaar is ze geworden. En dan heb ik het over Wester Williams. Your name is Dracula. Vanessa Williams, die kon beluisteren, 53 jaar is geworden... en ze werd de afgelopen weken aangetroffen in een hotel in Los Angeles... met potjes, mm, met pillen die opengemaakt waren. Vesta Williams is 53 jaar geworden en heeft niet zoveel grote hits gehad. En dit was haar bekendste onder de titel Once Bitten, Twice Shy. En afgelopen maandagavond toen werd bekend dat op 70-jarige leeftijd is overleden Harry Moskee. Het boegbeeld van de Nederlandse blues. Het boegbeeld van QB en de Blizzards. dit kwam door Desolation, Just for Fun. Je hoorde de stem van Harry Muskee. Desolation, een LP die in 1966 verscheen. 20 april 1991, toen was Harry Muskee te gast in het VARA-programma op Radio 3. Misschien heette het toen zelfs nog Hilversum 3. Twee meter de lucht en Jan Douwe Kroeske ontving Harry Muskee... Want hij opereerde toen onder die naam en niet onder eh, de naam QB and the Blizzards... omdat hij net een nieuw album had uitgebracht. Op dat album Brother Boos. You you come. Brother moves without hesitation. You're softly sneaking into this song. It's cold in this old town. You know it's uh, freezing at last. Looking through the hole, no deal, I guess. Let's call for drinks and kick away these blues. Join the parade of time, cause there's nothing more to lose. Brother Boots, oh, Brother Boots, and i am be vision. Out of the darkness, you've come. Brother Boots, without hesitation. sun. this song. Uh. Brother Booze, I'm stuck with you, my friend. I do some whistling. MSK en band zoals die klonk op 20 april 1991... in het VARA-programma 2 meter de lucht in met Jan Douwe-Kroeske destijds. En bij het overlijden van Harry moest ik ineens denken aan die allereerste keer... toen ik eh, ging kijken naar Kiwi and the Blizzards. En dan heb ik het over, uh, denk 67 eh, zo'n beetje. Het optreden dat vond plaats in Enighausen. Dat is een dorp dat ligt Zo'n drie kilometer onder Sittard. Daar was ik toen woonachtig en ik ging op mijn fietsje van Sittard naar Enegauzen... toen naar Instuifkarna, want daar was het optreden van QB en de Blizzard. En wie deed toen de programmering van Instuifkarna? Jan Smeet. tegenwoordig de Pinkpopbaas. <laughs> Al sinds jaren Nou, even serieus terug bij de Blizzard. Morgen dan zal in het eh, en het Blizzards Museum in Grollo het uh, stoffelijk overschot van Harry Muskee opgebaard zijn tussen 3 uur s middags en 9 uur s avonds. En vrienden en fans kunnen dan afscheid nemen van de blues-icoon. Harry Muskee, laat nog eens een keer iets horen van de LP Apples Knockers Flophouse uit 1969. Check it on My Baby, een compositie van Sonny Boy Williams. Het is te vinden op een uitgave van eh, de LP Apple Knockers Flophouse. Maar er zijn eh, diverse versies van een eh, eenvoudige en een wat uitgebreider met bonus tracks. Nou, en als je die uitgebreide hebt, dan kan je dit erop tegenkomen. Dit Check It On My Baby van Sonny Boy Williams. Harry Maske was als zanger te beluisteren eerder toen overleden op 97-jarige je wel de countryzanger Johnny Wright... running through our Goodbye, I hope and pray someday the world will learn that fires we don't put out will bigger burn. We must save freedom now at any cost. Or someday our own freedom will be lost. Kiss me goodbye and write me while I'm gone. Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Hello, Vietnam. Dat is het begin van de film Full Metal Jacket van Stanley Kubrick. En daarin is dit nummer ook te horen aan het begin. Je hoorde de stem van Johnny Wright. Er stond de stem inmiddels, want de man is eergisteren overleden op 97-jarige leeftijd. En hij was eh, sinds 1937, dus bijna 74 jaar, getrouwd met Kitty Wells. Johnny Wright in de ver verleden jaren 60 is hij ook eh, bekend geworden... samen met Jack Angel als het duo Johnny en Jack. En hadden toen een grote hit met het nummer Oh Baby Mine... dat in het Nederlands bekend is geworden door André van Tuin met de hedenzangers.